Nieuws van 10 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Een medewerker van een ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul... blijkt dagenlang met Mersverschijnselen door te hebben gewerkt. In het Samsung Medical Center zijn inmiddels 70 mensen met MERS besmet. De directie heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. Het spijt ons dat we het middelpunt van de verspreiding van MERS zijn geworden... zei de directeur tijdens een persconferentie. De besmette medewerker is in contact geweest met zo'n 200 mensen in het ziekenhuis. Het Samsung Medical Center heeft inmiddels zijn deuren gesloten. Alleen de afdeling spoedeisende hulp is nog open. Het is vandaag Open Kloosterdag. Meer dan 50 kloosters in het land openen dan hun deuren voor bezoekers. Met rondleidingen en presentaties krijgen bezoekers een indruk van het leven in een klooster. Zo is het mogelijk om een kijkje te nemen in een kloostertuin, mee te doen met een gebedsdienst of te praten met een monnik of met een non. De conferentie Nederlandse Religieuze KNR, een overkoepelende organisatie voor gelovigen, hoopt met de Open Kloosterdag te laten zien hoe het religieuze leven in deze tijd is. Vorig jaar deden ruim 2500 mensen mee aan de Open Kloosterdag. Door hevige regenval in de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Een aantal mensen wordt nog vermist nadat ze waren meegesleurd door een rivier. Doordat de dierentuin is ondergelopen, konden veel dieren ontsnappen. En dan zouden tijgers, leeuwen, wolven en beren los rondlopen in Tbilisi. En op beelden van de publieke omroep is te zien dat er een nijlpaard op het plein vlak bij de dierentuin loopt. De 23-jarige rugzaktoerist Dylan is weer terug in Nederland. Hij heeft drie dagen in een Maleisische politiecel gezeten... en moest 1400 euro boete betalen voor het maken van naaktfoto's op de berg Kinabalu. Die berg is voor Maleisiërs heilig. Dylan zei bij zijn aankomst op Schiphol spijt te hebben van zijn daad.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 Fred Kroosberg presenteert al 22 jaar dit heerlijke programma op de zondagochtend tussen 10 en 12 uur. Vandaag gaat hij er nog één keer voor. Namens het bestuur van CFM Zandvoort en natuurlijk namens al zijn collega's danken we hem hartelijk voor zijn inzet. Fred, we zullen je missen, maar eh, je komt vast nog wel eens buurten. Welkom bij ZFM. Twee uur van 10 tot 12 met Fred Kroosberg en het jazzteam. Vandaag een presentatie met een persoonlijk tintje. Na 22 jaar ZFM Jazz en omringd door het huidige jazzteam... een laatste uitzending. Blue Alert van Madeleine Peru heeft u als opener gehoord. Maar we gaan nu door met een van degenen die ik het meest heb gedraaid... en dat is Billie Holiday. En dat is One for My Baby en One More for the Road. I've got the world on a string. Sitting on the rainbow. Got a string around my finger. Lucky me. Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing. I can make that rain go anytime. I move my.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 be drowned, or it soon might explode. Make it voor die dame. Ja, ze heeft even vakantie. Billy Holiday was dat. Luisteraars. Een man die al eh, ja, zo'n 15 jaar in Zandvoort woont. Hij is dus niet per spoor gekomen vandaag. Hij is gewoon aankomen wandelen. Dat is uh, Adam Spoor. Adam, welkom. Ja, ja ik, eh, ik ben hier natuurlijk om getuige te zijn... van de laatste uitzending van Fred Kroonsberg. Ja. 22 jaar lang zondagmorgen een jazzprogramma verzorgen. Nou, dat eh, is nogal wat. En, mij mijlpaal, hoe lang ben jij al bezig? Eh, eh, nou, ik, eh, ik heb geen tijd meer op het ogenblik. Oh, oh je doet het ook. Okay. Je bent even gestopt. Ik ben, eh, ik ben, gestopt, want ik, ik, ik, moet, ik ben eigenlijk iedere zondag gaan spelen. Dus dan wordt het een beetje te druk. Ja, luisteraars, voor degenen die Adam kennen... het is natuurlijk ook een muzikant. Het is niet alleen maar een presentator eh, hier bij Zeer van Zandvoort geweest. Maar hij, hij speelt nog altijd saxofoon, toch, uh, Adam? Ja, natuurlijk. En ik zing. Ik had vandaag ook wel willen zingen voor Fred. Maar op zondagmorgen valt dat natuurlijk niet mee. <laughs> je was niet helemaal best... En, eh, nou, technisch was het ook niet mogelijk. Maar ik wou nog even eh, op Fred terugkomen. Eh, Fred heeft een ongelofelijke kennis van de jazzmuziek. En zijn smaak van de muziek, dat is ook wel mijn smaak. En niet alleen het feit, elke keer zijn we natuurlijk alle twee geboren en getogen Haarlemmers die in Zandvoort wonen. En nou ja, omdat ik, ik denk nou ik moet toch wat voor hem zingen. Hè? Maar dat doen we dan maar via een cd'tje. Ja. En dat is een cd'tje dat is uitgekomen in, ik geloof in 1998. Een cd'tje met D'tje, toch? Met, met Descartes <laughs> ja. en, en, en Paul Hoeken en Frans van Tongeren. Ja. En dan zing ik... Eh, nou, eh, luister. En speelsaxofoon natuurlijk ook. Nou, kijk. Eh, I've got a world on a string. Ja, precies. Rainbow. Helemaal van Fred Kansbergen, hè, toch? Allemaal voor Fred. got the world on a string. on the rainbow. Got a string around my finger. <laughs> Lucky me. Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing. I can make that rain go anytime I move my finger. What a world, what a life. I'm in love. Life is a wonderful thing. If you can only hold that string, I'll be silly so and so. If I should ever let it go, oh, I've got the world on a string, sitting on the rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a life. on the rainbow. Got a string around my finger, lucky me. Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing, I can make it rainbow Anytime I move my finger, what a world, what a life. I'm in love. Life is a wonderful thing. If I can only hold that string. I'll be silly so and so if I should ever let it go. I've got a world on the string, sitting on the rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a life. Lucky me, can't you see? What a world, what a life. I'm in love. Gold on String. Uh, eh, Adem Spoor was dat. Eh, nou, Adem, je mist hem nog steeds, deed je zeker. Hè? Want eh, ik, het was toch wel een fenomenale trompetist, hè, toch? Ja, de, de kaarten... De, ja, beter was het niet, hè? Of, ja. Hoe lang, hoe lang, is hij er al niet meer? Want hoe lang is dat weer Hij is overleden 2000... Ja, want ik weet, ik nou, weet nou, niet. Ik geloof 2000. Nog niet zo heel lang geleden, hè, toch? Eh, nee, eh, hij is 77 geworden. Maar ja, ik weet het niet meer precies of dat uh, drie jaar <laughs> oh, geleden of vier jaar geleden is. Ik, in ieder geval 2011. Voor de luisteraars die dat niet weten, het was ook ooit de trompetist van de Dutch Winkel ja, Band Fantastisch. Descartes. En Adam, bedankt voor jouw inbreng. Man. Graag gedaan. Maar Fred heeft nog veel meer collega's, want Peter Boer zit ook tegen, tegenover mij. Ja. Ehm en wat heb jij van ons meegenomen, of van Fred meegenomen, zo moet ik het zeggen. Nou, om iets te bedenken op, bij het afscheid van Fred is natuurlijk eh, lastig, maar ook weer heel makkelijk. Ehm, waarom ben ik hier gekomen? Fred heeft mij eh, eh, hier naartoe gelokt. En onze Met allemaal snaaien, want er staat allemaal snaaien. Ja, dat, ja, Nee, heeft mij ooit binnengehaald bij, bij deze club... omdat we allebei duidelijk interesse hadden in deze muziek. En we hebben nog één gemeenschappelijk ding. Fred is eh, eh, ooit eh, ook als slagwerker bezig geweest. En dat is onze gemeenschappelijke noemer en deler, zal ik maar zeggen. En verder komt onze muzikale smaak erg overeen. En ik dacht vandaag, uit de, wat ga ik nou doen? Ik ga het ook een beetje in de titel zoeken, klein beetje. Ehm, dit is een ode aan alle mensen die muziek maken bij, bij radiostations waar ze het allemaal in hun vrije tijd doen... ze zijn allemaal een klein beetje gek. Omdat ze uh, alle tijd en energie erin steken om eh, steeds meer programma's te maken. Dus ik dacht, eh, ik ga iets draaien van een mevrouw die Fred ook regelmatig draait. Melody Gardot, Baby, I'm a Fool. only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, oh, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time, but never mind Cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Jeroen van Sluisdam. U luisterde naar Melody Cardo. Ook ik ben hier eh, vandaag uh, te ere van Fred. Fred heeft me gevraagd om te komen en een aantal eh, nummertjes mee te nemen... die mij aan hem doen herinneren. En als je over Fred gaat nadenken, dan ga ik ook nadenken over wat Fred een mooie uitzending noemt. En Fred, als je Fred een mooie uitzending wil geven, dan moet je een live nummer draaien. Dan moet je Ella Fitzgerald meenemen en dan moet je een big band meenemen. Daarom het eerste nummer wat ik ga draaien is een nummer van Duke Ellington... Samen met Ella Fitzgerald en u hoort hem nu Ella aankondigen. En daarna komt het nummer Let's Do It. We innocently standing by, or rather came to be entertained or uh, to listen. Uh, and we'd like to have uh, a personality take a bow. Ladies and gentlemen, the very, very, very first lady of song, Miss Ella Fitzgerald. Ah. Merci beaucoup. When the little blue bird who has never said a word starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work sings a song to the moon above, it is nature that's all simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do Upper sets to it. Lithuanians oysters down in oyster bay. bring me, bring me Shadow educated and uneducated, please do it. The Beatles and the Animals, Sonny and Cher, Elizabeth and Richard. U luisterde naar Ella Fitzgerald, Duke Ellington, live van de Côte d'Azur. Ehm, als je um, ehm, terug gaat denken, dan moet ik ook terugdenken aan mijn, eh, mijn eerste uitzending... toen Fred me uitnodigde en, om gewoon even te komen kijken. En Fred liet me eigenlijk gelijk een aantal nummers uitzoeken van zijn cd's. Ik weet niet meer welke nummers ik toen heb uitgekozen... maar ik weet wel dat Stan Getz erbij zat. Dus het volgende nummer is ook een live nummer. En het is een nummer van uh, live in, Par in Paris. En ehm, u gaat luisteren naar Een Grand Amour. Merci, bonsoir. nous voudrions jouer un morceau de Antonio Carlos Jobim, Un grand amour. Ja, goedemorgen dames en heren, lieve luisteraars. Eh, mijn naam is David Habig. Ook ik heb natuurlijk eh, wat nummers bij elkaar gesprokkeld. Eh, en ik heb met name gedacht aan wat gaat Fred zo direct doen lekker op vakantie natuurlijk. Hij is eh, een vaste fan van eh, lekker naar de zon gaan. En eh, daar heb ik ook een beetje over nagedacht. Ehm, ik ben acht jaar geleden bij de studio gekomen, bij ZFM. En heb daar Fred leren kennen natuurlijk. We draaiden in het begin heel veel samen. Ehm, en Fred die, kon de nieuwe muziek die ik meebracht over het algemeen wel waarderen. Dat was niet bij iedereen zo. um, <laughs> En eh, daar dank, dank ik hem ook voor, om, eh, dat ik mijn vrije ding kon doen. Ehm, en eh, zodoende heb ik ook wat dingetjes meegenomen. Maar we gaan beginnen met Easy Living van Billie Holiday. wave of your hand. Darling, it's great. easy living dus. Dat is eh, denk ik wat Fred zo direct gaat doen. Lekker eh, genieten. In eh, Slovenië was het geloof ik. Hij knikt ja. Ehm, en ik had nog een ander nummer voor hem klaarstaan. Dat is wel een beetje in mijn, in mijn eigen straatje. Dan I'm Walking van Persquite. What say we open up this evening with a real free swing and blues number called I'm Walking. about uh, seven minutes left. What can we blow in seven minutes? Well, you came to me from out of nowhere, my spit. Yeah? All right, let's do that. Beautiful ballad. Out of nowhere. Ja? Ja, je mag. <laughs> nou, eh, we zijn bezig met een eh, uitzending die is helemaal opgedragen aan... Eh, de man van dit eerste uur van ZFM Fred Kransberg. Fred gaat eh, het team verlaten. Dat doet hij nadat hij eh, eerst jarenlang zorgvuldig een team heeft opgebouwd... waar hij eh, met plezier op kijkt. En hij kan met een gerust hart vertrekken, vindt hij zelf. En ik heb gekozen om in zijn geest een stukje te draaien van een, eh, een, laten we zeggen, een tijdgenoot. Hij is niet meer onder ons, Dean Martin. En ik heb een stuk gekozen. Dat is uh, een beetje calypso-achtig, een vrolijk stuk. Zing, eh, zing, boom. Zing: zing zingen, zingen, zingen, zingen, zingen, zingen, zing, boom. Zingen, zingen, zingen, zingen, zing, boom. A funny melody that keeps you singing. Zingen, zingen, zing, zingen, zing, boom. And in your memory it keeps on ringing. Zing a zing a zing a zing a zing boom. Can work a charm when arm and I'm too hot to clinging. So take the one you love and start to dance. You will find a one-way ticket to romance. While music is playing and dances are swaying, a gay caballero may feel Cupid's arrow. You dance with a new love, you may find a true love who will say I do love and make your heart go sing a zing boom. Zinger, zinger, zinger, zinger, zing, boom. You can't escape it once the music gets you. Zinger, zinger, zinger, zinger, zing, boom. You can't forget it for it never lets you. Zinger, zinger, zinger, zinger, zing, boom. And if you're worried or if anything upsets you, that's one thing that will chase away the gloom. Zinger, zinger, zinger, zinger, boom. Thank you. dances are swaying. Sing -a -sing -a a gay caballero sing may feel Cupid's arrow. You dance with a new love. You may find a true love who will say I do love and make your heart go zing a zing boom. Zing a boom, zing zing boom. Sing a sing a sing a sing a zing boom. Can't escape it once the music gets you. Sing a, sing a, sing a, boom. Can't forget it cause it never left you. Sing a, sing a, sing a, boom. And if you're worried or if anything upsets you, there's one thing that will chase away the gloom. Sing a, sing a, boom, sing a, sing boom, sing a, sing a, boom. Sing a, boom, boom. Ja, zingen, zingen, boom, boom. Ik ga nog een stukje draaien voor eh, Fred. En dat is dan... Eh, opgehangen aan het feit dat Fred mij... voor ik eh, de eerste keer aan deze microfoon kwam... een aantal eh, avonden heeft eh, onder, onderricht... in het de draaien van plaatjes en wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Allerlei tips en trucs geleerd. En vooral geleerd om het programma zo soepel mogelijk laten, laten draaien. En dat heb ik natuurlijk gevonden in A, de titel... en B, de muzikant en C, het feit dat wij aan deze tafel ook uh, jazz-saxofonist hebben... maar ook uh, saxofoonliefhebbers. Dus eh, er zit niets anders op dan ehm, te draaien... Ben Webster, Teach Me Tonight. Wederom een mooi live nummer. En deze keer van Ben Webster. Ik ga verder met, eh, met een ander ehm, nummer van een big band. Want zoals ik toen straks al zei, Fred houdt ook enorm van big bands. En in elke uitzending vindt hij moet een, eh, moet een big band nummer zitten. Nu heb ik vorig jaar samen met Peter een eh, uitzending gemaakt... Heel, geheel gewijd aan big bands. En in de voorbereiding van die uitzending kwam ik een, een album tegen van Glenn Gray... en de Casa Loma Orchestra. En daar ga ik nog een nummer van draaien. En dat heet The Swinging Sounds of the Great Bands. from nowhere the night that we met was like a melodious plea mm, sweet moon song that wasn't meant for me why is it always reminding me of a love dream that never could be ja, het eerste uur gaat alweer eh, ten einde. En we horen Louis Armstrong. Maar ik wil even een aantal namen noemen van degene. Ik doet in tweeën eerste uur de helft van de lijst van de medewerkers... die de afgelopen jaren CFM Jazz hebben verzorgd. Rob van der Goes, bedankt. Wouter van der Goes, Henk Stroobach, Daniel Huijing, Torvald de Geus... Pieter Karsdorp, Marco Vreeburg, Dirk van Dijk, Rob Zeilstra, Chris Schulks... Hans en Nels Sandbergen, Tom Hendricks, Peter van Litsenburg, Ad van Antwerpen, helaas overleden, Ron Mensen, Daniel Lefferts.